Gestart. Kees Rood met het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft gisteravond in de Sint-Pieter in Rome de kerstmis opgedragen. Benedictus sprak zijn afkeuring uit over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en de glitter heen te kijken en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. Vandaag zal de paus op het Sint-Pietersplein de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken in 60 talen. In China zijn opnieuw doden gevallen bij een ongeluk met een schoolbus. In de zuidelijke provincie Yunnan kwamen zeker zes mensen om toen het overvolle busje van de weg raakte en in een afgrond stortte. Het is al het zoveelste ongeluk met een schoolbus in China in korte tijd. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Het heeft geleid tot een fel publiek debat over de veiligheid van het leerlingenvervoer. Vooral scholen op het platteland krijgen veel te weinig geld om genoeg schoolbussen te laten rijden. Bij het ernstigste ongeluk kwamen vorige maand 21 mensen om. In een busje met 9 zitplaatsen zaten meer dan 60 kinderen. Het leger van Soudaan heeft een aanvoerder van de rebellenbeweging uit Darfur gedood. Dat meldt het staatspersbureau van Soudaan. Het zou gaan om Khalil Ibrahim, de leider van de rechtvaardigheids- en gelijkheidsbeweging. Volgens het leger viel de beweging voortdurend dorpen aan. De dood van de rebellenleider komt op het moment dat de rebellen zeiden dat ze oprukten naar de Soedanese hoofdstad Khartoum. De Verenigde Naties hebben de komende twee jaar minder geld te besteden. Na dagenlange onderhandelingen is de begroting van de Volkerenbond vastgesteld op 3,95 miljard euro. De afgelopen twee jaar was dat nog 4,15 miljard euro. Volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon betekent het dat de VN meer zal moeten doen met minder. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Vanochtend wordt het vanuit het noordwesten droog, maar het blijft bewolkt. Middagtemperatuur rond 10 graden. Ook morgen is er veel bewolking, het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 10.